Volgens het centrum komt het vooral door de onthullingen van Boos... over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Daardoor zijn mensen zich er bewuster van wanneer iets niet deugt... en trekken ze ook sneller aan de bel. Bij een gasexplosie in Rijswijk zijn drie mensen gewond geraakt. ging volgens de brandweer mis tijdens werkzaamheden in een flat. Buurtbewoners hoorden een harde knal, zeggen ze tegen Omroep West. De straat ligt inmiddels vol met glas en spullen. Tien appartementen in de flat zijn ontruimd. Een hondenfokker uit Eersel in Brabant moet van de rechter stoppen. De eigenaar heeft anderhalve maand om een andere plek voor de 400 honden te vinden. Volgens dierenorganisaties worden er veel te veel honden gefokt en zitten de dieren in vieze hokken en worden ze slecht verzorgd. Ook zou de fokkerij van de gemeente helemaal niet op die plek mogen zitten. En voor het eerst is een top uit de kast gekomen. Het gaat om de Australische Isaac Humphries van Melbourne United. Hij deelde zijn verhaal in de kleedkamer met zijn teamgenoten. A few years ago I fell into a very dark place, a very lonely place. I couldn't be who I am and and I attempted to take my life and the main reason behind me becoming so low and, and being in that point is because I was very much struggling with my sexuality. and coming to terms with the fact that I'm gay. Ja, Isaac zegt dat hij door een enorm donkere periode is gegaan en er zelfs aan heeft gedacht om een eind aan zijn leven te maken. Hij zegt dat er een enorm zware last van zijn schouder is gevallen door het nu bekend te maken. Vorig jaar kwam de Australische topvoetballer Josh Cavallo al uit de kast. Hij is tot nu toe de enige profvoetballer die openlijk gay is. Het weer op veel plekken zon, maar in het noordoosten ook wat wolken. Graadje of 12. Morgen begint met regen. Smiddags ook nog wat buien. En dan wordt het zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij Amstelveen 2 kilometer met een kwartier vertraging.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 You say you broke down into a million pieces Walking our hometown Those empty places Streets that we used to play Before we both moved away One day Back then the whole world was wide kept us hoping no matter what you choose there's always something you lose someday the further and further Dit waren achtereenvolgens Queen met Too Much Love Will Kill You... gevolgd door Ilse de Lange, Homesick. De donkere dagen voor de kerst zijn aangebroken... en dat betekent dat de sfeerverlichting kan worden opgehangen. Dit jaar zal er ook sfeervolle muziek in het centrum klinken. In opdracht van de ondernemersvereniging Zandvoort... is afgelopen maandag en dinsdag de bekende sfeerverlichting in en rond het centrum opgehangen. Een dag later zijn tevens geluidblokken gemonteerd. Afgesproken is dat deze box blijven hangen tot en met eind december zodat het vertoeven in de winkelstraten van Zandvoort opgeluisterd wordt met sfeervolle muziek en verlichting.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 Belangstellenden uit de buurt kunnen hier een boek ruilen of lenen. Leesboeken, kinderboeken, strips, romans, prentenboeken enzovoort. Voor ieder is er wel een boek te vinden. Er zitten zelfs boeken in voor kinderen die moeite hebben met lezen op de basisschool. En de volgende is Roy Orbison, California Blue. Working all day And California blue Amerikaanse rockgroep. Die is voortgekomen uit de New York New Wave scene. Blondie werd in 1974 in New York opgericht. De band zou aanvankelijk Angel and the Snake gaan heten, maar uiteindelijk viel de keuze op Blondie. Nadat de zangeres, Debbie Harry, deze naam tijdens een wandeling door Houston Street werd toegeroepen. Andy Warhol bedacht het uiterlijk van Harry, geblondeerd en slechts gekleed in een t-shirt en een onderbroekje. De eerste album, getiteld Blondie, speelde sterk in op de punk-ethos. De muziek deed denken aan de meidengroepen uit de jaren 60. Een soort vrouwelijke versie van de Ramones. Blondie brak in 1978 door in Europa met het tweede album Plastic Letters. Met daarop het op het stijl van Buddy Holly gekende lied Denise. Dat in Nederland drie weken lang op de eerste plaats stond. Hier is Blondie met Sunday Girl. het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste en drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag, die werkt altijd deur. Die dicht vaak bij zichzelf voor doe ik het vuur. Meestal in dinsdagsmergen geet hij naar de markt, want de boer die moet ook doen. Wie We kunnen het niet bekijken, maar het is eerlijk hoor. Het boerenwerk dat is onmiddellijk zwaar. De boer dat is de keel, de boer dat is de keel. De boer dat is de keel die het wat doet. Met machines en met de hand bewerkte boer zijn land. Maar alleen de fabrikanten van de boon. de keel, de is de keel. Kom alles op krediet, geld hebben niet. Met die hoge rente staan, loopt het hebben u te gaan. Dit waren normaal met De Boer, dat is een kerel. Wie wordt de ondernemer van het jaar 2022? Het antwoord op die vraag komt langzaam dichterbij. Tijdens de ondernemersgala op donderdag 17 november in de haven van Zandvoort wordt de winnaar bekendgemaakt. Jaarlijks aan het eind van het toeristische hoogteseizoen wordt de Zandvoortse ondernemers uitgenodigd door de gemeente om tijdens de ondernemersgala gezamenlijk terug te blikken op de afgelopen jaar. Het programma van de avond bestaat voor een belangrijk deel uit de bekendmaking van de winnaar van de ondernemersverkiezingen. Een van de negen ondernemers krijgt binnenkort de predicaat ondernemer van het jaar 2022. Tevens zal tijdens de avond veel ruimte zijn voor netwerken. Onder de aanwezigen zijn ook de burgemeester en de wethouders. Daarnaast zijn er stands van Weekup en Juttersgeluk... met informatie over duurzaamheid en informatiestand werkgeversservice. Voor personeelserving. Aanmelden is niet nodig, de entree is gratis. Bij de toegang wordt alleen gevraagd om inschrijving... zodat genoteerd kan worden welke bedrijven aanwezig zijn. De gasten worden vriendelijk verzocht om zich netjes te kleden... in de lijn met de sfeer van de avond volgende is Eve Cassidy met Fields of Cold. fields of gold. ILO met Rock'n'Roll King. Denderen door de duinen. We wandelen 1 uur onder begeleiding van Joke Bees. Stokken en verrekijkers mogen mee. Goede schoenen, dat is wel een must. Bij weer of geen weer, het gaat altijd door. Dinsdag van 10 tot 11 uur.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 Zandvoort Museum is de tentoonstelling De Academie aan Zee te zien. Met werken van maar liefst 14 kunstenaars, geïnspireerd door Zandvoort. De kunstenaars zijn docenten en oud-studenten van de Wekers Academie in Amsterdam. Deze academie geeft al bijna 40 jaar lang les in figuurlijk tekenen, schilderen en beeldhouden. De tentoonstelling bestaat uit beeldhouwwerken, tekeningen en schilderijen met veel verschillende technieken en benaderingen. Van geschilderde zeezichten tot fluïde beelden van brons. Deze expositie laat de veelzijdigheid van de academie en van Zandvoort zien. Met kunstwerken van onder andere Vilien van de Vechten schildert en tekent dieren, mensen en soms landschappen. Misaré Mudde beeldhouwen met specialisatie van portret. Bart Holt de drang die mij brengt tot het vormgeven van een niet te ontkennen beleving zet zich bij mij om in een visuele vertaling, in een tekening, schildering of een beeld. U bent van harte welkom. De tentoonstelling Academie aan Zee is in Zandvoort Museum tot 15 januari. En het is geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon en de museumkaart is gratis. De volgende is Billy Ocean met Suddenly.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 Ze is vooral bekend geworden als glamartiest. En dat in de jaren 70 veel succes had in Europa, Australië en Japan. En verkocht wereldwijd 55 miljoen platen. Ze begon haar muzikale carrière als basgitarist bij Suzy Soul. Bij de meidengroep Pleasure Seekers waarvan ook haar zusters Arlene en Patty deel uitmaakten. In 1971 werd de bandnaam gewijzigd in Cradle en begon de groep stevige rock te spelen. Guusje Quattro werd in de jaren ontdekt door platenproducent Mickey Most... die in Detroit was voor het produceren van een nieuwe plaat van Jeff Beck. Hij haalde haar over om voor het Verenigd Koninkrijk te verhuizen en een solo-carrière te beginnen. In de Verenigde Staten verkochten haar album slecht en zelf pogingen om Quadro's populariteit op te vijzelen via tournees haalde weinig uit. In 1975 nam de populariteit van Quadro's glamrock snel af, behalve in Australië. Pas in 1978 had ze weer succes. Ze had toen een tophit in Nederland, Groot-Brittannië, België en Australië met If You Can Give Me Love. Een country nummer met achtergrondzang van Smokey. Ook deze keer had ze in de Verenigde Staten geen succes. Samen met Chris Norman van de band Smokey haalden ze er in 1979 wel een vierde plaats met Stumbling In uit. Hier is Sudi Quadro met If You Can Give Me Love. De ballads hoor je hier op ZFM. Eén stap terug, het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is mm. mm, mm, mm. En onze altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we horen en zonder elkaar te zien vond jij maar.